Onder andere de Franse president Sarkozy Bondskanselier Merkel en de Poolse premier Kaczynski zijn erbij. Er zijn geen Nederlandse hoogwaardigheidsbekleders naar Auschwitz afgereisd. In het vernietigingskamp werden tijdens de Tweede Wereldoorlog... meer dan 1 miljoen Joden, Zigeuners en anderen vermoord door de nazi's. waren nog zo'n 7500 gevangenen aanwezig... toen Auschwitz in 1945 door Russische troepen werd bevrijd. De Auschwitz-herdenking wordt live uitgezonden op Nederland 1. Minister Klink kan doorgaan met het korten van de tarieven van medisch specialisten. Volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven gaat het publieke belang boven dat van de specialisten en is het handelen van de minister niet onrechtmatig. De Orde van Medisch Specialisten vindt de korting onterecht. Specialisten zouden in financiële problemen komen jongerencentrum High School in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes is gesloten. De informatie van de politie blijkt dat er hard- en softdrugs werden verhandeld... waarbij ook jongeren van onder de 18 jaar waren betrokken. Voor burgemeester Cohen was dit aanleiding om het centrum voor onbepaalde tijd te sluiten. Na een inval eind vorig jaar vond de politie onder meer drugs en wapens... waaronder een boksbeugel en een zwaard. Het aandeel Spijker is op de beurs in Amsterdam bijzonder gewild. Het staat na de berichten over de overname van Saap al de hele dag op een winst van tientallen procenten. Direct na opening stond het aandeel zelfs 80% hoger. Er was veel vraag naar en nauwelijks aanbod. Daarna zakte de koers wat, maar het staat nog altijd veel hoger dan de slotkoers van gisteren.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 Al 20 jaar. Live. Live. 20 jaar ZFM. play. Like every hummingbird and bumblebee, every sunflower cloud and every tree. I feel so much a part of this. Nature's got me high and it's beautiful. I'm with this deep eternal universe from death until till I say, think I'll dream till the stars shine.